Ook meldt het persbureau dat drie voertuigen en drie raketinstallaties zijn vernietigd. In Aleppo geldt op dit moment een wapenstilstand tussen rebellen en het Syrische regeringsleger. Gisteren werd het bestand verlengd. Desondanks zijn er nog geregeld beschietingen en bombardementen. De crisisopvang van vluchtelingen is vaak duurder dan verwacht. De opvang kost in meer dan de helft van de gevallen meer dan de vergoeding van 100 euro. Dat bedrag krijgen de gemeenten van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers per vluchteling per nacht. Gemeenten die vorig jaar noodopvang hebben georganiseerd waren gemiddeld 126 euro per vluchteling kwijt, meldt het programma Reporter Radio. De gemeenten rekenen van tevoren vaak op een hogere bezetting en bestelden daarom bijvoorbeeld veel meer bedden dan nodig. Uitschieter is de gemeente Zoetermeer. Daar kostte een nachtopvang voor een vluchteling gemiddeld bijna 500 euro. De tweede etappe van de Giro d'Italia heeft gisteren in Gelderland zo'n 235.000 toeschouwers getrokken. schrijft de Omroep Gelderland op basis van cijfers van de organisatie. Bij de startplaats in Arnhem stonden naar schatting 35.000 mensen. Langs de route waren dat er 140.000 en in finishplaats Nijmegen waren nog eens 60.000 toeschouwers. De eerste dag in Apeldoorn trok 75.000 mensen. In Gelderland is vanmiddag nog één etappe. Via Nijmegen en een groot deel van de Achterhoek zet het peloton dan weer koers naar Arnhem. Het weer, het is zonnig met maar een paar wolken. Het wordt 23 tot 26 graden. Wel staat er een vrij stevige oosten tot zuidoostenwind. Morgen nog zonnig en warm. Dinsdag vanuit het zuiden meer bewolking en kans op buien, mogelijk met onweer. Ook daarna buien, maar met 20 tot 25 graden blijft het warm. Dit was het ZFM Verkeersupdate.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 Het komende uur tot 12 uur nog eh, heerlijke jazzmuziek bij van Zandvoort. En dit is eh, Ik zal me niet misdragen. Ain't misbehaving. Teddy Wilson. piano pianomuziek was dat, luisteraars. Eh, we gaan eh, genieten van eh, Come Rain, Come Shine. Nou, vanmorgen is dat in ieder geval zonneschijn. Jerry Mulligan. Thank you. ensemble van Jerry Mulligan. Come rain or come shine. Kijk uit het raampje van de studio hier nou. Het is eh, shine hoor luisteraars. Gelukkig wel vandaag. En dat bleek ook wel, want vanmorgen eh, op de zeeweg toen ik deze kant op reed. Dat was heel vroeg. Eh, was de zeeweg nog wel aardig, aardig bezet wat auto's betreft richting het, het strand. Ja, ik, ik, ben via de zeeweg gekomen omdat ik eigenlijk een beetje bang was dat via de Zandvoortse Laan... om naar de studio te komen hier op de Tolweg ja, toch een beetje meer file zou staan. Nou, ik weet niet of dat ook zo geweest is, heb ik niet kunnen vaststellen. Maar in elk geval verwacht ik wel een hoop drukte. Uh, u heeft afgestemd naar ZFM Zandvoort, dat is maar goed ook. Want ik stop de muziek niet. Don't stop the music, de Brecker Brothers. Betere koperwerk, om het zo maar te zeggen. Zelfs al heeft u een hekel aan koperpoetsen. Als er muziek mee wordt gemaakt gaat het allemaal goed. Brecker Brothers. Eh, een eh, bekend eh, koperduo, zeg maar. ik dacht saxofonist en trompetist. die op hun album allerlei original album classics hebben vastgelegd. Waaronder ook dit nummer Don't Stop the Music. De Gentle Rain wordt nu gebracht door Toet Stielemans. Maar niet echt hoor, je kunt gewoon aan het strand. ja dat swingde. Dat was uh, samen met, eh, even kijken, Jan Oosthof. En dat heette natuurlijk After You've Gone. Nou, nadat je bent weggegaan. Komt er alsmaar post binnen van alimentatie betalen en zo. Verdorie, verdorie, verdorie. Je hebt me goed beet. Goed beet. <laughs> Piet, Chris... Even kijken hoor. Piet, Chris, Christy Liep. En uh, Ferdinand Povel. Ja, saxofonist Ferdinand Povel. gezamenlijk maken ze een, eh, trein Rijn de Graaf trio luisteraars... waar u nu naar luistert. 4,5 minuut gedraaid van dit maar liefst eh, bijna 15 minuten uh, durende nummerluisteraars. Eh, top saxofonist van Nederland. Ferdinand Povel was dat. We gaan ook nog even wat genieten van wat groeners. En de eerste groener... groener is een, een zanger uit Amerika. nou, niet per se uit Amerika. Die er een bepaald genre van zingen op nahoudt. Nou, natuurlijk doet Michael Bublé dat ook. En hij... heeft het over zijn vriendin. You make me feel so young.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 Uh, eh, Groener, Michael Bublé. Eh, nou, nou eh, Paulenka nog een keer, want uh, dat is ook lekker hoor. En samen met Michael Bublé haalt hij wat geld voor u uit de hemel. Nou, kan ik cadeautjes verkopen voor moederdag. <laughs> Pennies from Heaven. Every time it rains, it rains pennies from heaven. And don't you know each cloud contains pennies from heaven. You'll find your fortune falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. And trade them for a package of sunshine and some flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you, uh, for you and me. Every time it rains, it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? trading for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you gotta have showers. every time it rains, it rains pennies from heaven.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 There'll be pennies from heaven for you and me. Pennies from heaven. vijf over half twaalf is het Spanish from Heaven from You and Me bij ZFM Zandvoort. U luistert naar Zandvoort Jazz. Eh, al meer dan 25 jaar natuurlijk een heerlijk programma bij deze eh, lokale radiozender. Ik heb de eer, mijn naam is Cheryl Duijf, om dat vandaag allemaal voor u te presenteren. En daar ben ik heel blij mee, want eh, dat doe ik graag voor u. Ondanks het feit dat het al heel erg mooi weer is. En ik eigenlijk ook wel lekker in het zonnetje zou kunnen gaan zitten. Nou, dat doe ik gewoon niet hoor. Want eh, eh, eh, tijd is gewoon aan mijn kant. En ik heb nog een heel hoop tijd vandaag om in de zon te zitten. Time is on my side kent u natuurlijk van de Rolling Stones. Maar het is ook op een jazzy manier vertolkt door de Smooth Jazz Express. Time is on my side. Time is on my side. U kent het natuurlijk van de Rolling Stones. En dit was een uh, hemmend uitvoering van het dus, eh, Smooth Jazz Express. Uh, any Old Time of the Day. Stan Getz samen met Burt Bacharach. Die man heeft een hits geschreven. Het is echt ongelooflijk hoor. Stan Getz muziek gaat maken met Burke Bagrack. nou, dan eh, kan er alleen maar grote klassen ontstaan. En dat is ook muziek wat je elk moment van de dag kan draaien. En daar hebben de mannen ook aan gedacht. Want ze gaven het de titel Any Old Time of the Day. Ja, Wives and Lovers, Wes Montgomery... Beckerack. en Jess Walsje. Wes Montgomery met muziek van Burt Bacharach. Wives and Lovers. Eh, als u vandaag uw moeder niet kunt bezoeken, luisteraars... om wat voor reden ook, dan, eh, eh, dan kunt u altijd nog bellen. En dan zegt u gewoon, I just call to say, I love you. Jazz All Stars waren dat met uh, I Just Called To Say I Love You. Ik ken het natuurlijk allemaal van eh, Mr. Stevie Wonder. Uh, kijk op mijn klokje, we hebben niet zo lang meer. Een minuutje of acht nog, luisteraars. ik draaide net Time Is On My Side van de Rolling Stones. Vond u het leuk? Dan gaan we Painted Black ook doen. Zwinken dat? Of zwinken dat, luisteraars? Ik kijk op mijn klokje. Ik moet alweer eh, naar het laatste nummer van vanmorgen toe. En eh, dan pakken wij maar eventjes een eh, mooi nummer. romantic Jazz. John DiMartino. En het is een nummer van de Beatles. Het heet For No One. En daarmee sluit ik vandaag uh, Zandvoort Jazz af. Ik wens u allemaal een fantastische, zonnige... Nou, dat gaat helemaal goed komen. Zonnige dag toe. Eh, ik kreeg net al het advies van onze programmaleider hier. Eh, eh, smeer je goed in als je de zon in gaat. Want het is een hoge UV-factor. En je kan binnen een half uur al verbrand zijn. Dus let erop luisteraars. For No One. Beatle nummer. John Di Martino. Romantic Jazz. luistert u op vrijdag naar de herhaling, luisteraars van dit programma. En dan kunt u zo luisteren naar Watertorensport met Henny Rugert.